Dit is Maud met het NRS Journaal. De Republikeinen voorstel ingediend voor een zorgwet die Obamacare moet vervangen. In het nieuwe plan zijn Amerikanen niet langer verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Ook zit er een lastenverlichting in voor de rijken en wordt er gesneden in de medische hulp voor de armen. Verder vervalt de hulp aan ongewenst zwangere vrouwen. President Trump heeft steeds gehamerd op de afschaffing van Obamacare. Hij noemt het nieuwe voorstel ruimhartig. In de Waal bij Tiel is het lichaam gevonden van een jongen van 13 die sinds vanmiddag werd vermist. Hij verdween ineens toen hij aan het zwemmen was met een groepje jongeren. Het is de derde keer deze week dat een dode zwemmer wordt gevonden in de Waal. Gisteren werd het lichaam ontdekt van een man die een dag eerder verdween. Hij werd tijdens het zwemmen voor de ogen van zijn gezin door het stromende water meegesleurd. Zondag raakte ook al een zwemmer vermist in de Waal. Later werd vermoedelijk zijn lichaam teruggevonden. De bewoners van vakantiepark Fort Oranje in Rijsberg in Brabant mogen daar een jaar langer blijven. De gemeente Zundert neemt het beheer op 3 juli over van de eigenaar. De bewoners krijgen dan de tijd om nieuwe woonruimte te vinden. Volgend jaar gaat Fort Oranje definitief dicht. De gemeente Zundert spreekt van een onhoudbare situatie met veel criminaliteit op de voormalige familiecamping. Felle onweersbuien hebben op verschillende plekken overlast veroorzaakt. Door blikseminslagen zijn huizen met rieten daken in brand gevlogen, onder meer in Sassenheim. Door het onweer ontstonden vertragingen op het spoor en ook op Schiphol. Vandaag sneuvelde opnieuw een weerrecord en Arsen in Limburg is 35,2 graden gemeten.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 We gaan, eh, ja, we gaan weer beginnen met nieuwe werkjes, wou ik zeggen, maar over de hele linie. In die twee uur hebben we zelfs vier nieuwe werkjes. Al lijkt het een beetje zomer te gaan worden bij de artiesten en de nieuwe albums droog een beetje op. Maar dat geeft niet. Daar is het ook een beetje zomer voor. We gaan beginnen met eh, Jazz Meets Classics eh, van, eens even kijken, Alan Storyguard. En Alan, ehm, nou, die heeft daar een heel fraai werkje van gemaakt. Ehm, eigenlijk een, wel een, eh, een, bijzondere vorm van de New Age muziek. Dus op de playlist peacefulradio.info, daar kan je hem vinden. Ik zou zeggen, bezoek de website van Ellen en verdiep je erin. Als je dat wil natuurlijk.